Mark Visser met het NOS Journaal. Beleggers vrezen wereldwijd een zwarte maandag. De beurzen in Australië en Oost-Azië staan allemaal in de min. Stemming is nerveus en de verliezen lopen op. In Hongkong staat de Hang Seng-index 4% in de min. De Nikkei-index in Tokio staat op een verlies van ruim 2%. Gevreesd wordt voor een bloedbad na de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid. Ministers van Financiën en centrale bankpresidenten van de G7 kwamen kort voor opening van de beurs van Tokio met een gezamenlijke verklaring. Daarin beloofden ze een gemeenschappelijke actie om de financiële markten te ondersteunen. De Europese Centrale Bank kondigde gisteravond laat aan om staatsleningen te zullen kopen waar dat nodig is. Het gaat met name om staatsobligaties van Spanje en Italië. De rente daarop is de laatste weken sterk gestegen. Het opkopen van de schuldpapieren moet die rente omlaag brengen en moet het vertrouwen in de Zuid-Europese landen versterken. Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft harde kritiek geuit op Syrië. Hij eist dat er een eind komt aan het bloedvergieten en zegt dat Syrië hervormingen moet doorvoeren en ze niet alleen moet beloven. Abdullah trekt protest de Saudische ambassadeur terug. Ondanks de harde repressie houden de protesten in Syrië aan. Dit weekend greep het leger op verschillende plaatsen weer hard in. Bij elkaar zouden daarbij meer dan 70 doden zijn gevallen. In Londen is het vannacht opnieuw onrustig geweest, ondanks extra agenten op straat. In het noorden en zuiden van de stad braken relletjes uit. Drie agenten raakten gewond. De ongeregeldheden waren onder meer in Enfield, zo'n 8 kilometer ten noorden van de wijk Tottenham, waar zaterdagavond hevige rellen waren tijdens een betoging tegen de dood van een buurtgenoot. De man werd afgelopen donderdag door de politie doodgeschoten. Het weer in het hele land regen een kans op onweer tot maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A15 richting Europort.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 Deeply hot. Hot for the curve you got. Deeply dip about the fun we had. Deeply mad. Mad for the fun we had. Oh my love. can't make head nor tail of passion, oh my love. Let's set sail for seas of passion now.